In heel Brazilië gingen mensen de straat op om hem te eren. In Rio de Janeiro werd het bekende Christusbeeld verlicht in de kleuren van de Braziliaanse vlag. Pelé wordt door velen gezien als de grootste voetballer aller tijden. Hij maakte zijn land Brazilië in 1958 bijvoorbeeld wereldkampioen toen hij nog maar 17 was. Dus de McPillen daar een goede kant, krijgt de kant op... de hele Braziliaanse ploeg op spelen toe. In totaal werd Pelé drie keer wereldkampioen... en hij maakte de meeste goals van alle voetballers ooit, 1281. De politie heeft dit jaar meer dan 1200 jongeren opgepakt met een wapen. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. Dat is een behoorlijke toename. Drie jaar geleden werden een stuk minder jongeren opgepakt met een wapen. Ze hebben vooral vaker een mes op zak. De politie zegt tegen de krant dat ze zich zorgen maken. Agenten op straat zien dat het steeds normaler lijkt te worden om een wapen bij je te hebben. En een goede deal voor de voetballers van een amateurclub uit Dalfsen in Overijssel. Ze hebben er geen trek in om elk weekend zelf hun vieze voetbalspullen te wassen. En dus maakten ze een afspraak met het verzorgingstehuis in de buurt. Zij wassen onze wedstrijdshirts en wij, eh, ja, wij helpen hun met allerlei activiteiten. Dus denk aan eh, knippertjes bakken, maar denk ook aan de bingo of een wandeling met de bewoners. Ja, eigenlijk van alles. Vieze sokken ruilen voor kniepetjes bakken is een mooie ruil. goede deal dacht ik zo, toch? Ook het verzorgingshuis en de bewoners zijn blij met de voetballers. Ze hopen dat er meer clubs uit de buurt volgen. Krijg je nog het weer, mix van zon en wolken. Later vandaag gaat het regenen. Het wordt een graad of 9. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zoveel aan de hand onderweg. Alleen de N201 hoofddorp richting Hilversum is dicht tussen Uithoren en Meidrecht.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 Ze zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend en intimiderend gedrag tegenover ondergeschikten. De overleden Braziliaanse voetballegende Pelé wordt maandag en dinsdag herdacht... met een publiek afscheid en later op dinsdag is een uitvaart. de politie in Duitsland heeft een automobilist van de weg gehaald... die op de snelweg in zijn Tesla in slaap was gevallen... en nog een kwartier bleef doorrijden. De politie wilde de man controleren... maar hij bleek dus slapend achter het stuur te zitten. Het weer in de loop van de ochtend regen. Er staat ook vandaag een stevige wind. Het wordt vanmiddag 8 à 9 graden. warmte. warmte. Kerst. Kerst. Met ZFM. Let the kiddies have the toys. The grown-ups make the noise. Give the neighbors all the presents under the tree.